uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger is overleden, met zijn bedrijf. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken... en werkte met de presidenten Nixon en Ford. Ook won Kissinger de Nobelprijs voor de Vrede. De toekenning was omstreden. De oorlog ging gepaard met hevige Amerikaanse bombardementen. Na zijn ministerschap bleef hij actief op het wereldtoneel. Via zijn adviesbureau gaf hij tot aan zijn dood nog altijd regeringen en bedrijven raad. Henry Kissinger werd 100 jaar. De gewapende tak van Hamas heeft hun strijders in de Gazastrook verteld... dat ze klaar moeten staan om de gevechten met Israël te hervatten... als de wapenstilstand niet wordt verlengd. Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele verlenging... en de gevechtspauze loopt vanochtend om 6 uur onze tijd af, na zes dagen. Ook het Israëlische leger heeft aangegeven klaar te staan om de strijd te hervatten. Israël en Hamas onderhandelen al dagen in de Qatarese hoofdstad Doha... over een verlenging van de gevechtspauze. Het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. Daarom zetten ze extra beveiligers in en wordt extra personeel geworven. Het centrum zit al tijden overvol. Bedden zijn er te weinig. De dierenambulance in Spijkenisse heeft vannacht na een brand zeker tien dieren opgevangen. De dieren zaten in een rijtjeshuis waar brand uitbrak op zolder. Het ging onder meer om slangen, honden, katten en een hagedis. Het huis is deels verwoest en twee bewoners moesten vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis. Het weer. Het vriest op de meeste plekken in ons land. Op de koudste plekken is het min 5 graden.